Weer 50 vossen. Staatsbosbeheer heeft de burcht aangelegd om meer over de dieren te weten te komen. Er zijn verschillende kamers en gangen. Vorige maand zagen de boswachters steeds vaker een paardje rond het vossenhol hangen. Staatsbosbeheer hoopt dat het vrouwtje komend voorjaar in de burcht haar jongen werpt.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 Nog even de bezetting van deze schitterende langspelplaat. Naast Jerry Mulligan op de bariton sax hoort u Jim Hall op de gitaar, Bill Crow op de bass, David Bailey op de drums en Art Farmer trompet en flugelhorn en Bob Brookmeyer op de trombone. En de uitgave was van het label Mercury. We gaan heerlijk door naar een prachtige zangeres... die ook nog wel eens een keer haar stem heeft laten horen op het North Sea Jazz Festival. Van de cd Nightwatch ga ik draaien Dance Me Love. Your week after glow heart in sorrow. The spark that is left behind can't light a troubled mind. tomorrows. The dark must not enter in, so let you mean? muzikale romans op een plaat tot uitdrukking gebracht in 1937. En dat was dan Billy Holiday en de tenorsaxofonist Lester Young, die elkaar ook bijnamen gaven. Lady Day was de naam voor Billy Holiday en de president voor tenorsaxofonist Leonard Lester Young. We stappen van 1937 naar het jaar 1958, één jaar voordat Billy Holiday stierf. Zij maakte toen een opname die ook op... Eh, DVD is gezet. Werkelijk indrukwekkend om dat te zien en te horen. Maar nu op eh, van Jazz met Fred Kansberg en David Hawig laten we nu het nummer horen. Fine and Mellow. treats me all so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. draped pants, stripes are really yellow. He wears high draped pants, stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine. you drink and gamble. Make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble. Make you stay out all night long. Love will make you do things that you know If you treat me right, baby, I'll stay home every day. Just treat me right, baby. I'll stay home night and day. But you're so mean. just like a faucet. It turns off and on. Love is like a faucet. It turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. Een compositie van Sonny Rollins. Strak gespeeld door Joop Scholten op de gitaar, op Franke piano, Coaster op de bass en Louis Debbie op de drums. Het is een opname van 1974 en pas aan het einde kon je merken dat de muzikanten in de speeltuin waren. We gaan naar George Giering en die is pas op 91-jarige leeftijd overleden. En dan hoort u als zijn nummers tot stand kwamen. Geen ellendige lange solo's of felle tweestrijden, maar harmonie, vrede en duidelijkheid. Deze pianist die zullen we herinneren aan zijn sound. Een gladjes klinkende techniek die toegankelijke melodieën alleen maar in je hoofd laat zweven. En dat dan nestelt zich uren in je hoofd. We gaan naar hem luisteren. Naar een heerlijk nummer van hem. Een beetje, beetje rommelig eh, eh, eh, klinkt het over, maar we moeten het ermee doen. Moon over Miami. is pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long. Love me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I. zo, dit was Joni Mitchell met River. Zo zijn we, begonnen, zijn we het uur begonnen met een eh, LP. Zijn we vervolgens doorgegaan met cd's. En deze kwam rechtstreeks vanaf het internet. Uh, Joni Mitchell met River. Dus eh, deze werd, werd mij eigenlijk aangevraagd via Facebook. of ik deze eventjes wilde draaien. vandaar. we gaan verder. And nu would like to play Soir en Tunis, A Night in Tunisia. Thank you. Van het eh, prachtige concert in Toronto in de Messi Hall op 15 mei 1953 hoorde u een aantal ijzersterke bezettingen met, eh, met muzikanten die hun sporen wel verdiend hebben. A Night in Tunisia heette dit nummer. De bezetting was Dizzy Gillespie op trompet, Charlie Parker, Alt sax, Bud Powell op de piano, Charlie Minkus op de bass, Mark Roach op de drums. En deze eh, LP is op cd gezet met prachtige nummers vast. Perdido, Salt Peanuts, All the Things You Are en Braceable You. Ook nog een eh, nummer geschreven door, eh, door eh, de bekende Shearing, Lullaby of Birdland, heel bekend. Het is echt de moeite waard als je dit concert te pakken kan krijgen op een cd. Onmiddellijk kopen. We gaan nu verder. Ik, ik dacht ik moet een Jesse carnavalsnummer hebben vandaag. En toen ben ik in mijn enigszins stoffige 45 toerkoffer gaan zoeken. En jawel, ik vond er een, een prachtige uh, uh, 45 toerenplaat met een meneer en die heet Home Jan. En die heeft samen met de Haagse Bluffband twee nummers op een klein plaatje gezet. We gaan beginnen met Ik zweer bij de knop van de deur. van onze kring, de anti Wie van jullie heeft nog animo? Animo! Leidt het al op grote schaal, alles internationaal. Postpapier en witte telefoon. Telefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. Ja! Word je lid van onze kring Doe dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zweer bij de knop van de deur. Dat je nooit van een meisje zal houden. Zweer bij de knop van de deur. Dat je nooit met de meisje zal komen. Want heel het leven is you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You keep blowing, you still blowing, you still going strong. I feel the room swaying and the band playing one of our old favorite tunes from way back when. So take shadows nifty left fella. Darling, I go my way again. van ZFM Jazz zit er weer op met Fred Kroosberg presentatie en David Habig.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 Zawiya is van grote strategische betekenis. De stad met 200.000 inwoners ligt op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli... die tot nu toe stevig in handen is van Gaddafi. In Tripoli zelf zijn vanochtend schoten gehoord... maar de achtergrond hiervan is nog niet duidelijk. Een regeringswoordvoerder zegt dat er vuurwerk is afgestoken... en dat er verder niets aan de hand is. Het Britse ministerie van Defensie wil niet reageren op het krantenbericht dat in Libië acht Britse commando's zijn aangehouden door opstandelingen. Het zou gaan om leden van de SES, e een elite-eenheid van de Britse strijdkrachten die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de Sunday Times begeleidde de acht een Britse diplomaat die mogelijk met de opstandelingen in contact wilde komen. Ze zouden zijn overgebracht naar Benghazi in het oosten van Libië. Daar hebben de rebellen het voor het zeggen. In een verklaring zegt het ministerie van Defensie in Londen dat het de berichten niet wil bevestigen of tegenspreken. Wij zeggen nooit iets over de bezigheden van de SES, al dus Defensie. In het natuurgebied de Oostvaardersplassen heeft Staatsbosbeheer in en rond een vossenburgt vier camera's opgehangen. Daardoor kunnen de dieren voor het eerst in Nederland op internetbeelden worden gevolgd.